Raymond Seré met het NOS-journaal. Het aantal ongelukken neemt nog steeds af. Het afgelopen jaar waren er wereldwijd 24 dodelijke ongelukken, waarbij in totaal 455 doden zijn gevallen. De afgelopen 10 jaar was het gemiddelde 830 doden per jaar. Dit jaar was er maar één dodelijk ongeluk in Europa. Er vielen zes doden bij een ongeluk met een klein vliegtuig in Ierland. Het grootste ongeluk dit jaar was in Congo, waar een vliegtuig te vroeg landde en 83 mensen om het leven kwamen. Sinds de jaren 80 is de kans op een fataal vliegtuigongeluk bij commerciële vluchten met 60% afgenomen. In Suriname is ophef ontstaan over de beslissing van president Bouters om zijn pleegzoon gratie te verlenen. Romano M. werd in 2005 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens doodslag, beroving en het gooien van een handgranaat naar het huis van de Nederlandse ambassadeur. Volgens de directeur van het kabinet in Suriname heeft M gratie gekregen vanwege sterke juridische argumenten. De oppositie en oud-politici hebben verontwaardigd gereageerd op het besluit en de Nederlandse ambassadeur in Suriname willen niks over zeggen. De Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB, waarschuwt voor een nieuwe truc van criminelen. Bij het zogenoemde cash-trapping plaatsten de criminelen een plaatje voor de geldsleuf van de geldautomaat en er kunnen dan geen biljetten uitkomen. Mensen denken vaak dat de automaat stuk is. Zodra het slachtoffer is weggelopen, halen de criminelen het plaatje weg en pakken het geld. Volgens de NVB is deze manier van diefstal al een paar keer voorgekomen. Het gaat vaak om criminele bendes uit Oost-Europa. Die op deze techniek zijn overgestapt nu het skimmen steeds lastiger wordt. De NVB raadt mensen aan om bij de automaat te blijven als er geen geld uitkomt en ter plekke de bank en de politie te bellen. En dan het weer, geleidelijk minder buien. Vanmiddag wordt het droog en dan is er ook geregeld zon. Later is er weer regen. De middagtemperatuur ligt rond de 7 graden. Morgen ongeveer dezelfde temperatuur en dan is het bewolkt en druilerig.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 Hey, Madonna, uh, you gotta get on my hop. Tick tock, tick tock. Break down. van ZFM. wise enough to say That I'm better off without you Is it cool enough to fake Cause all that I've been breathing is about you Is it wise enough to flow From the head until my toes But somehow I don't really know All that I've been doing is without you Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And all in all, my mind keeps saying, This is not what I believe in. This is where it ends. And all in all, my mind's made up that is why it never stops.